Gernawi zou hebben gesjoemeld met subsidie om een zalencentrum te bevoordelen. In oktober deed de Rijksrecherche invallen in de kantoren en woningen van Gernawi en De Mos. Ze zouden tegen betaling een nachtvergunning voor een zalencentrum hebben geregeld. Nu denkt het OM ook dat ze 6 tot 9.000 euro subsidie onrechtmatig bij het zalencentrum terecht is gekomen. Gernawi spreekt in de krant de beschuldigingen tegen. Het OM wil niet reageren. Griekenland krijgt voor het eerst een vrouwelijke president. Het is Katerina Sakellaropoulou. Een grote meerderheid van het Griekse parlement stemde voor. Er was geen tegenkandidaat. Sakella Ropoulou is 63. Ze is een vooraanstaande rechter. Twee jaar geleden werd ze benoemd tot voorzitter van de Griekse Raad van State. En ook in die functie was ze de eerste vrouw ooit. De meerderheid van de Tweede Kamer wil kentekens voor tractoren. Van de regeringspartijen zijn in elk geval VVD en D66 voor... en bij de oppositie in elk geval GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren. De discussie over kentekens voor tractoren is actueel... door de boerenprotesten van eind vorig jaar. Trekkers op de snelweg konden niet worden bekeurd... onder meer omdat ze geen kenteken hebben. Ajax-speler Hakim Ziyech is zeker enkele weken uitgeschakeld. Hij viel zondag geblesseerd uit in de thuiswedstrijd tegen Sparta. Hij heeft volgens zijn club een scheurtje in zijn kuitspier opgelopen. Vanavond speelde Ajax in het KNVB-bekertoernooi tegen SV Spakenburg. Daarna volgen competitiewedstrijden tegen Groningen, PSV en Utrecht. Het weer bewolkt, vanmiddag droog met in het noorden mogelijk wat zon... en het wordt 2 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 En het is een vast programma tussen 12 en 2 uur s middags. Mijn vaste sidekick, Imka Drommel, is helaas nog ziek. Dus ik zal het alleen moeten doen. Maar dat maakt allemaal niet uit. We maken er gewoon twee gezellige uurtjes van.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 Roy Orbison met Only the Lonely. zoals elke week start ik met de actualiteitenagenda. Ja, januari is wat over, maar 31 januari hebben we kinderdisco in Pluspunt. Vlemingstraat 55. En het is van 7 tot 9 uur s avonds. Ja, dat zo kort is gaan we ook februari er nog even bij doen. 9 februari, jazz in Zandvoort met Jane Lewis van Dam kwartet. Theater de Krocht aanvang om half drie smiddags. De 20 februari, sport in Stuif, balsporten. Sportservice Zandvoort, Korversporthal van 1 tot 3. En de 22 februari de Zandvoort Lightwalk. En daar kom ik straks op terug. En het is een wandelevenement langs eh, lichtkunstobjecten. En het is aanvang om 5 uur. En dan hebben we ook natuurlijk nog de weekmarkten. Dat is dinsdag, winkelcentrum Noord, van 9 tot 4. En de woensdag, dus dat is vandaag, Grote Krocht en Raadhuisplein van 9 tot 4 uur. Dus ja, er is weer genoeg te doen. Ik zou zeggen, maak er gebruik van. De Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM.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 En het is gewoon een paar gezellige uurtjes creatief zijn. Op de week, op de donderdag, van half twee tot vier in de oneven weken. Samen lekker creatief aan de slag, u werkt zelfstandig. Er zijn volop ruimte voor eigen inbreng. Docent Margaret Broertjes verwelkomt u graag en staat graag voor u klaar om creatief te denken. U betaalt per keer 3,50 inclusief materialen, koffie, thee en u krijgt er ook nog wat lekkers bij. Dus ja, dan zou ik zeggen van lekker doen. Vooraf opgeven is niet nodig. Loop gewoon eens binnen en doe mee. De eerste keer meedoen is gratis. Meer informatie via Jolanda Meijer. En dat is pluspunt antwoord Vlemingstraat 55. En u kan ook even bellen. En dat is 023 5740 330. En ik ga door met een Nederland plaatje. Miss Montreal. En die doet een stap terug. stap terug. Het duurt wat langer, dus ik geef het rust. Ik tel de uren totdat jij me kust. Maar alles wat ik krijg is. Mm, mm, mm. En onze woorden vonden altijd wel een weg in het donker. We wisten samen waar we Montreal. En die deed een stap terug. Ik heb een bioscoopprogramma voor, tot 29 eh, januari. En dat is Meeskezen in de Wolken. De laatste week, zaterdag, zondag en woensdag om half twee. Zes jaar intree. De Adams Family, 3D in het Nederlands. Zaterdag, zondag, woensdag ook om half vier. En dat is alle leeftijden. April, mei en june. Dat is donderdag en dinsdag om half twee. En dat is negen jaar. Penosa is er ook. En die is vrijdag en zaterdag om 8 uur. Dat is 12 jaar. En Knife Out, dat is donderdag, zondag, maandag en dinsdag om 8 uur. En dat is 12 jaar. En dan hebben we ook nog Cinema Nostalgie. Midiva. En dat is dinsdag 4 februari om half 2. Alle leeftijden. En dan hebben we nog, nog een filmclub. En dat is een filmclub Simon van Kolm. Le Semeur. En dat is een deserteur. Verbergt zich in een dorpje. En het is woensdag om wacht. En verwacht wordt... Kruimeltje. 30 juni om half 2. En 1917, dat is een oorlogsfilm. En dat is, een en dat is 6 februari. En een bombshell, en dat is ook 6 februari.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 Kan je er iets over vertellen? Ja, natuurlijk eh, Hans. Het eh, was een hele leuke ochtend, eh, speciaal voor de kleine kinderen, georganiseerd in de bibliotheek Zandvoort. En wat heel erg leuk was, was een voorleesontbijt. Dus de kinderen konden lekker ontbijten in de bibliotheekhans En eh, weet je, wat ook leuk was? Onze burgemeester David Molenburg was daar. En hij ging dus voorlezen aan de, aan de kinderen. En ehm, ja, ik was erbij. Dus ik dacht, ik ga toch een stukje opnemen. Horen. Ik heb niemand om mee te spelen, zei eend tegen varken. Speel dan met mij, zei varken. In mijn modderpoel. Nee dankje, mopperde Eend. Eenden houden van waterpoelen, niet van modderpoelen. Oink, zei het varken. En het kleine grijze wolkje werd nog groter. Zie je wel? En toen kwam Eend bij de haan. En de haan was aan het kraaien. Ik heb niemand om mee te spelen, zei Eend tegen haan. En als je zin hebt, kun je met mij spelen zei Haan. Dan kunnen we in koor kraaien. Ik kan niet kraaien, mopperde eens. Kukkeleku, zei Haan. En het kleine grijze wolkje, het kleine grijze wolkje werd nog veel groter. Het is eh, woensdagochtend en eh, wij zitten, staan hier eh, in de bibliotheek Zandvoort waar op dit moment voorleesweek plaatsvindt. En burgemeester Molenburg heeft net uit het boek Mopper Eend voorgelezen. Was die eend net zo aan het mopperen af en toe in de raad of viel het wel mee? Nou, laat ik zo zeggen, het woord uh, mopper eend moest ik natuurlijk wel even bij nadenken toen ik het boek in handen kreeg. Ehm, maar ja, als je mij s ochtends uit mijn bed ziet komen, dan eh, kan ik ook af en toe mopperen. Dus eh, ik denk dat iedereen het wel eens heeft dat hij een beetje mopperig is. Hoe eh, werd uw bezoek door de kinderen ja, ontvangen? Nou ja, ik, het was hartstikke leuk en ehm, ze waren zeer aandachtig. Het zijn natuurlijk hele kleine kinderen, dus wat dat betreft is het ook wel heel leuk om echt ademloos naar zo'n naar zo'n voorleusbeurt te, horen luisteren. Dus dat was heel leuk. Hoe belangrijk is lezen voor de kinderen? Lezen is heel erg belangrijk. Het grote voordeel van lezen is dat je je eigen fantasie vormt. Ik heb eh, echt mijn kinderen vanaf jongs af aan altijd voorgelezen, verhaaltjes verteld. Ook echt gewoon ze gestimuleerd om te lezen. Nou, bij de ene lukt dat beter dan bij de andere. Ehm, maar ja, je zal later in je leven zal je ook echt heel veel nog met teksten te maken krijgen, moeten lezen. Ehm, ja, en dan is toch het, het, lezen van boeken. En ja, je kan een boek gewoon van papier lezen, maar ook van een e-reader, is heel erg belangrijk. Is het eh, voor herhaling vatbaar? Zeker. Ik heb als, eh, als wethouder ook eh, elk jaar het voorlezen het mogen doen. Ehm, en ik denk dat het heel belangrijk is om in één zo'n week ook aandacht te vragen. Eh, en wat het goede is van deze week is dat er ook echt gestimuleerd wordt dat ouders ook hun kinderen voorlezen. Ehm, ja, en ik, ik vond dat echt ontzettend leuk. En dat heeft voor mij echt de band met mijn kinderen gewoon ook versterkt. Dus ik kan ook echt alleen maar alle ouders oproepen van doe dat vooral. Want het is goed voor je kinderen, maar het is ook goed voor jezelf. U heeft net uit het prentenboek uh, Boek van het jaar eh, voorgelezen. Wat vond u van het boek zelf? Ik vond het een hartstikke leuk boek. En het leuke van die kinderboeken is, je kan er ook altijd weer wat van leren. En eh, ja, dat is het mooie. Het, lijkt een kinderboek, maar er zit ook wel weer iets van eh, een diepere boodschap in. Eh, en ik val me altijd op dat de boeken die populair zijn, die hebben dat. Mijn favoriete voorleesboek, wat ik altijd aan mijn neefjes en nichtjes cadeau doe, is over de mol die zich afvroeg wie er op zijn hoofd gepoept heeft. Ehm, dat is ook een schitterend boek. En als je het drie keer leest, dan is het eigenlijk bijna een filosofisch boek.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 dat de concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daarbij stilgestaan om ook stil te staan bij de holocaustslachtoffers uit Zandvoort... is vanaf 30 januari tot 3 februari het tijdelijke Holocaustmuseum levenslicht te zien op het Raadhuisplein. Het monument maakt deel uit van een landelijk project van het Nationale Comité 4 en 5 mei... waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnemen. Zo staat Nederland gezamenlijk stil bij de verschrikkingen van de holocaust. Om een paar seconden zie je de stenen oplichten en weer uitdoven als een ademhaling in het licht. Daarmee symboliseren ze het levens die nu gemist worden. Door stil te staan bij het gemis van de plaatsgenoten bij levenslicht... of deel te nemen aan het bijbehorende onderwijsproject Wordt Gemist... blijft de herinnering aan de slachtoffers levend. De opening is op 30 eh, januari om 5 uur en dan wordt het onthuld op het Raadhuisplein. Het monument komt het beste tot zijn recht in het donker... Het tijdelijke monument is te zien tot februari. Tevens zal tijdens dezelfde periode in de hal van het raadhuis... de tentoonstelling Wat is 75 jaar vrijheid in Zandvoort... van Erwin Edwin Keur te zien zijn.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 Wie zijn er vandaag jarig? Nou, in ieder geval is de jarig Wendy van Dijk. En het is een Nederlandse actrice en presentatrice. En Wendy is geboren op 22 januari 1971. Dus ze is nu 48 jaar oud geworden. Oh nee, ze is 49 jaar oud. Ja, ze is een jaar ouder geworden. Maar wie er ook jarig is, dat is Sam Koek. En dat is de artiestennaam van Samuel Koek. 2 januari 1930 overleden en 11 december 19... was een Amerikaanse gospel- en rhythm- en blueszanger. Sam Cooke werd geboren in Clarkdale, maar verhuisde al snel met zijn ouders naar Chicago... als waar zijn vader een priester was bij de Church of God in Christ. Eerst met familieleden en later met de Highway QC zong hij gospels totdat hem werd gevraagd... de opvolger te worden van R.H. Harris bij de legendarische Soul Stirrers. In 1956 bracht Sam Cooke zijn eerste popsingle uit. Zijn grootste hit was You Send Me en hij volgde nog vele hits. Cooke stierf op 11 december onder onduidelijke omstandigheden in een hotel in Los Angeles.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 en dat zonder netje alstublieft... en leg een pen en papier klaar. Want op 24, 25 en 26 januari... houdt Vogelbescherming Nederland weer de nationale tuinvogeltelling. Doe ook mee via www.tuinvogeltelling.nl... en ontdekt of de merel, koolmees en het roodborstje ook in uw tuin leven... In de ochtend zijn de tuinvogels het makkelijkst te zien. Deelname aan de tuinvogeltelling duurt ongeveer 30 minuten... maar u kunt verbaasd zijn hoeveel vogels u ziet... en in zo'n hele korte periode. Ja, na zoveel herrie net gaan we nu wat rustiger doen.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 31 januari, daar hadden we het al over gehad... vindt de eerste kinderdisco weer plaats van het jaar. De kinderdisco is maandelijks op vrijdag in Pluspunt... en zoekt mensen om te helpen bij diverse taken. Vind jij het leuk om met kinderen te werken en ze te begeleiden bij een kinderdisco? Heb jij drie uur per maand ongeveer vrij? Dan om te helpen, meld je dan aan via info@ Roy van Buringen, en dat is mijn collega.nl. Ik herhaal, meld je dan aan via info at Roy van En wij gaan door met Raccoon met Ocean.